Leden van het Europese parlement hadden vorige week scherpe kritiek op haar... omdat ze haar belangen in een adviesbedrijf niet had gemeld. Ook waren er twijfels over haar capaciteiten. Bulgarije komt nu met een nieuwe kandidaat. Ook Nelly Kroes slaagde er vorige week niet in om het Europees parlement te overtuigen. Ze wordt vanmiddag opnieuw gehoord. Het Amerikaanse leger is begonnen met het afwerpen van voedsel en water boven Haiti. Aanvankelijk had minister van Defensie Gates zich er nog tegen verzet. Hij was bang dat het afwerpen van water en voedsel zou leiden tot ongeregeldheden en plunderingen. De Verenigde Staten zetten vandaag nog eens 2000 mariniers aan land. Zij voegen zich bij de 1000 Amerikaanse troepen die er al zijn. Google heeft de lancering van zijn nieuwe smartphone in China uitgesteld. De maatregel volgt op de mededeling uit China dat Google zich aan de wet en de tradities van het land moet houden. En dat betekent onder meer dat Google censuur op de resultaten van zijn internetzoekmachine moet blijven toestaan. Google dreigt zich uit China terug te trekken als dat land weigert zijn beleid bij te stellen. Scheepsgroeven- en scheepsmotorenfabrikant Wetzile schrapt 570 arbeidsplaatsen in Nederland. Dat is meer dan een derde van het totale aantal arbeidsplaatsen. De klappen zijn het grootst in Zwolle en Drunen. Dochteronderneming DTS in Zwolle gaat helemaal dicht en bij de scheepsgroevenfabriek in Drunen verdwijnt de productie. Die wordt overgeheveld naar China. Kunstenaar en oud-galeriehouder Herman Krikhaar is overleden. Krikhaar begon in 1963 met Galerie Krikhaar, waar veel spraakmakende tentoonstellingen gehouden werden. Onder meer van werk van Marc Chagall, Pablo Picasso en Anton Haïboer. In 1964 begon de roem van Karel Appel in Nederland bij Krikhaar.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 niets te vragen. Je bent niet alleen. Samen slaan we